Uur. Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 16 mensen gedood, onder wie 6 kinderen. Ze kwamen om toen Russische raketten explodeerden midden in een woonwijk in de stad Kriviri. Naast de doden zijn er ook meer dan 50 gewonden. Kriviri is de geboorteplaats van president Zelensky. Dinsdag kwamen daar ook al 14 mensen om het leven. Volgens Moskou was de aanval gericht op een restaurant in de stad. Daar zou een vergadering zijn van Oekraïense militairen en westerse instructeurs. De Amerikaanse ex-kardinaal Theodore McCarrick is overleden. Hij was de eerste Amerikaanse kardinaal die werd aangeklaagd voor een zedenmisdrijf tegen een minderjarige. In het verleden werd hij daar vaker van beschuldigd. McCarrick zei zelf dat hij zich van misbruik niets kon herinneren. Zes jaar geleden werd hij door het Vaticaan uit zijn ambt gezet... toen uit onderzoek bleek dat hij decennia lang kinderen en volwassenen seksueel had misbruikt. Hij werd niet door een rechter vervolgd omdat hij leed aan dementie. Theodore McCarrick werd 94 jaar. Het hooikoortseizoen is dit voorjaar eerder losgebarsten dan anders. Dat meldt onderzoeksbureau Nivel op basis van pollenmetingen. Dit jaar komen pollen zoals die van de hazelaar en de els eerder vrij dan vorig jaar. Doordat het vrijwel niet regent, blijven ze ook langer hangen. Hooikoorts komt ook steeds vaker voor. Volgens deskundigen is klimaatverandering een belangrijke oorzaak. De Nederlandse voetbalsters hebben hun tweede zege geboekt in groep 1 van de Nations League. In Almelo won Oranje met 3-1 van Oostenrijk. Bondscoach Andries Jonker was niet tevreden over het team. Hij vond dat er slordig gespeeld werd en dat er te veel onnodig bovenlies was. Het weer, het is bijna overal helder en het koelt af naar 3 tot 6 graden. Overdag veel zon, maar in het oosten ook wat sluierwolken.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 best friend I've come to be And please don't think of getting up for me You don't even need to speak When I've been here for just one day You'll already miss me if I go away shut the door is new.